Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ik heb eindelijk eens goed nieuws over inflatie. Maandenlang werd het leven steeds een stuk duurder, maar na anderhalf jaar is er een lichtpuntje. De inflatie is aan het dalen. Hij blijft nu steken op 11,2 procent, vertelt mijn collega Nick Wouters. Je ziet dat ook al terug aan de pomp, kun je het gemerkt hebben. Olie en gas is goedkoper geworden en dat zie je dus terug aan de prijzen aan de pomp bijvoorbeeld. Dat gaat al vrij snel, hè. dat wordt dan eh, per dag aangepast. Ook de energieprijzen gaan omlaag. Boodschappen doen is trouwens nog steeds niet leuk voor je portemonnee, want in winkels worden spullen nog altijd duurder. In Helmond in Brabant liggen een hoop spiksplinternieuwe jassen en truien op straat. Dieven braken daar vanochtend vroeg in bij een kledingwinkel... laden een berg dure kleding in, maar vergaten de achterklep te sluiten... Een groot deel van de buit viel dus op straat. Hoeveel ze wel hebben meegenomen is niet duidelijk. Ze worden nog gezocht. En misschien kan je binnenkort geen mini-flesjes met shampoo meer meenemen uit hotels. De Europese Commissie wil verpakkingsafval tegengaan. En daarom willen ze dat die plastic flesjes in hotels worden verboden, schrijft de Volkskrant. Koffiecapsules en stickers op fruit moeten afbreekbaar worden... en online bestellingen moeten kleiner verpakt worden. Louis van Gaal weet welke ploeg hij de komende dagen moet gaan bestuderen... want de nieuwe tegenstander van Oranje is bekend. Ze nemen het in de achtste finale op tegen de VS kan best wel pittig worden, zegt sportverslaggever Tom van het Hek. De ploeg is wel heel fit. De ploeg heeft een hele hoge intensiteit eh, van spelen. En dat is nou net zijn de twee eigenschappen waar wij niet zo heel erg van houden. Dus het zal een ingewikkelde wedstrijd worden. Pulisic is een hele goede speler. Scoorde gisteren, raakte geblesseerd, maar lijkt toch op tijd fit te zijn. Kortom, het wordt een hele open wedstrijd. Je zou kunnen zeggen 50-50. En de aftrap is zaterdag om 4 uur. Het weer nog, veel mist en bewolking vanochtend.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 In Noord-Holland staat één file. Zoals altijd op woensdag is het dus eh, niet al te druk. Op eh, de A7 staat die file richting Zaanstad tussen Horen Noord en Purmerend Noord. 7 kilometer. Dat komt door een pechgeval. Vertraging is een kwartier.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 Tell me, would you wanna receive it? Fate and fortune in your hand. Is there to understand not the given? Tell me, do you wanna believe it? Tell me, would you wanna receive this life that's only meant for you? There's so much that you can choose without giving. ik kreeg nooit cadeaus met sint Met, Sneek, kreeg ik ook niks. Nee, ik, kreeg, ik heb van sint heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die hele Sint-Nicolaas. Die kan ik niet over vertellen. Mag die man niet. Met zijn schimmel. ik hou niet van die man, ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat, is niet klaar. Schijnheilige. Ja, een nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Zit me nou al op te winden. De knecht vind ik een irritant persoon. Stond toch altijd te lachen? Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond toch altijd te lachen? Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud. Gaat hij op dagsten lachen? Vindt een raar stelletje, weet je dat? dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen in hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. Nou, ik was blij dat ze dus morgens nog stond. stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond. Bij mij werd niet geklopt, hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? In de een of andere hoek? Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Ik kan een beetje lopen zoeken waar het spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer... Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was nog een treintje van niks geweest ook. Toen nou. Zag ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam Sint-Niklaas binnen. Dan zie je hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was uit de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Wacht die man niet. Kom uit Spanje, zit een gek. Ja. Met mij in Spreijon kwam mij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Had de meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman Knecht, maar dat was helemaal geen Pieterman Knecht, was Tante Jo.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 Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. En een man die door een mooie boom. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boom. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. En hij heeft hele coole pieten op zijn boot. Een stuk de honderd jaar zijn boot, die is een groot. Hij is DJ. zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee en heeft voor alle kinderen cadeautjes mee. cadeautjes in de nachten. Het is ver, ik kan er bijna niet meer wachten. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren. Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie is gezakt naar 11,2 procent. In september was hij nog boven de 17 procent. En dat komt vooral door prijsdalingen aan de pomp. Andere prijzen blijven hoog. De GGD maakt zich zorgen over het record aantal jongeren dat schurft heeft. De instantie wil daarom extra maatregelen nemen. De besmettelijke huidziekte komt vooral voor in studentenhuizen. Een automobilist is gisteravond in Breda uit de bocht gevlogen en heeft de gevel van een huis geramd. De bestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis raakten niet gewond. En het weer. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor dichte mist. Verder in het westen wat regen. Er is ook wat zon en het wordt een graad of 8. takes You and I go hard. one more night een mooie nieuwe pop van Sinterklaas. Eentje die kon plassen met een ingebouwde blaas. Liesje was uitzinnig en ze danste in het rond... maar ze was wat onvoorzichtig en sprong bovenop de hond. De hond schrok zich de tering, hapte Liesje in de been... en pakte toen de pop af en verscheurde die meteen. Ja. Ja, Liesje schreeuwde moord en brand en papa greep de pook en stapte op de hond af, die angstig in een hoekje dook. Papa begon te hakken. En het bloed spoot in het rond. En toen zijn drift gekoeld was, zat het huis onder de hond. Liesje krijste, papa, wat heb je nou gedaan? En ze pakte hem de pook af en begon op hem in te slaan. Papa vlucht het huis uit en zocht toevlucht in de drank. Moeder las een boek van Thea Beckman op de bank. Liesje ging zichzelf eens flink verwennen met de pook. En plots werd het hele avondje nog best gezellig ook. Mama deed er tanden uit, want papa kwam weer thuis. En Liesje stopte hele stukken brandhout in haar kruis. De hond werd bij elkaar geveegd, verorberd en vergeten. En iedereen werd rustig, want ze hadden goed gegeten. Toen werd er aan de deur geklopt en daar stond Sinterklaas. Papa liet hem binnen en vertelde het relaas. Sinterklaas begreep het, Liesje kreeg een nieuwe pop. En toen zei hij, ik moet weer gaan, ik moet de daken op. Nog even keek hij om en met een elegante zwaai... verdween hij in de nacht en iedereen dacht, oh, what a guy. the lead singer of the band, dude. And I think everybody's got a fucking problem with me, dude. And they need to take it up with me after the show. Because these chicks don't even know the name of my band. But they're all on me like they wanna hold hands. Cause once I blow, they know that I'll be the man.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 Cause once I blow, they know that I'll be the man. All because I'm the lead singer of my band. They say the lead singers rock hoopers not. with some sold out arenas to amusement parks. I'm gon' let the world know that proof is hot.